De groep daaronder moet in principe langer doorwerken. De regeringspartijen naderen een akkoord van die strekking. Hoe de maatregel voor de groep beneden de 55 wordt ingevoerd is nog niet duidelijk. Dat zou in één keer kunnen of in stapjes. Een onderdeel van de afspraken is dat ook de leeftijd voor aanvullende pensioenen omhoog gaat. Verder is een akkoord in de maak voor mensen die op jonge leeftijd zijn begonnen met werken. Die zouden voor hun 65ste kunnen stoppen, maar dan wel met een lagere uitkering. Een Nederlands-Keniaanse bedrijvengroep gaat in Kenia het grootste windenergiepark van Afrika bouwen. Bij het Turkana-meer in het noorden van het land komen 365 windturbines. Samen goed voor een derde van de elektriciteitsbehoeften in heel Kenia. Uiteindelijk moeten er duizend windturbines komen te staan. De bouw begint binnenkort met de aanleg van een weg om bij het gebied te kunnen komen. De lokale bevolking profiteert ook van het project, doordat met de opwekking van elektriciteit grootschalige visserij mogelijk wordt. Honderden vakantiegangers op het Griekse eiland Euboea zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het vuur woedt in een pijnbomenbos. Door de sterke wind bedreigt het vuur een aantal hotels aan de noordkust van Euboea. De kustwacht organiseert de evacuatie. Ongeveer 600 mensen worden over zee naar het Griekse vasteland gebracht. Het zijn vooral Franse toeristen uit een Club met hotel. Een hotelbaas in Keulen heeft bekend dat hij in een aantal kamers minicamera's had verstopt om gasten te filmen. De camera's zaten verborgen in een ventilatiekanaal in de badkamer en in een brandmelder in de slaapkamer. Ze werden door gasten ontdekt en die waarschuwden de politie. Uit onderzoek bleek dat ook in een naastgelegen kamer camera's verstopt waren. Hoe lang de Duitse hoteleigenaars en gasten al bespioneerden is niet duidelijk. Het weer, wolkenvelden en in het noordoosten en in het zuidwesten valt wat regen. Vannacht opklaringen en kans op vorst.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 Shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel it then. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. converge. Her body's 20 stories high. You try to look away, you try, but all you wanna do is get there first. FM Jazz tot 12 uur met David Habig en Fred Kroonsberg. Ik heb in mijn handen een prachtige cd. Eigenlijk de gids van het Noordzee Jazz Festival 2008. we gaan genieten van Sergio Mendes met het nummer Funky Bahia. Quiero first. naar Burt Bacharach. En het werd eh, gezongen door Patty Cathart. En op de elektrische gitaar speelde Tuck Anders. We gaan naar Al Giro en het nummer Cold Duck. more than a friend. Cause you're taking me to places I've never been before. Feeling like I'm yearning for a little more. And I wanna begin to feel with you. Let it do what it do. Cause we've been talking and kissing and touching like every night. If that's wrong, I'm tell her I love her. Baby, you know you're everything that I need. Toon kon het niet laten om voor te dringen. Van het album zong zij The Art of Love and War. Heerlijke muziek, maar nu dan echt El Juro met Cold Duck. get it loaded. voor het achtste seizoen georganiseerd door de stichting Jazz in Zandvoort. De eerste jazzconcert van een hele reeks. De gasten die tot nu toe zijn geweest behoren absoluut tot de top van de Nederlandse jazz. Het seizoen 2009-2010 wordt geopend door het trio Johan Clement en Erik Timmermans en Frits Landersberg En treedt op samen met zangeres Greetje Kouwveld. Dat is vandaag de grote gastsoliste. Al decennia behoort Geetje Kouwveld tot de absolute top van de Nederlandse jazz. Ze heeft talloze platen en cd-opnames op haar naam staan. Ze is koninklijk onderscheiden, tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw, trad meer dan twintig maal op het Noordzee Jazz Festival en ontving aldaar de prestigieuze Bird Award. Muziek was in de jongste jaren van Greetje Kouwveld haar trouwste gezelschap. Hele dagen luisterde ze naar de radio of draaide platen van Doris Day en Frank Sinatra. Zo heb ik zingen geleerd, zegt ze, door met hem mee te zingen. Als dertienjarige zong Greetje Kouwveld voor het eerst op de radio in het jeugdprogramma Mignon met de Zeelse groep Raindrops. Op 1 februari 1957 werd zij de vaste zangeres van de Skymasters en startte ze al met haar professionele loopbaan, die al snel een internationaal karakter kreeg. Elk liedje is voor mij een verhaal, zegt ze zelf. Ik beleef de tekst die ik zing. Ik kruip erin, zoals een acteur in zijn rol stapt. Deze krachtige identificatie met de teksten die ze vertolkt is karakteristiek voor haar werk. Wie haar wil zien, gaat dus vanmiddag naar De Krocht, oftewel de jazztempel De Krocht vandaag. Het begint vanmiddag, zondag om half drie. De prijs bedraagt 15 eh, euro, 8 euro voor eh, studenten. Dus wie daar naartoe wil, die gaat eens kijken of er nog plaatsen zijn. Ik kan het aanbevelen. Daarom gaan we ook natuurlijk Geetje Kouwveld laten horen. En het nummer wat ik ga draaien is All. You're in my heart without consent. mistaken. cd Dear Header. En gezongen door Anjani Thomas samen met Leonard Cohen. En Leonard Cohen heeft dit prachtige nummer. Wat me echt in een herfstsfeer brengt. Zelf geschreven en geproduceerd. We gaan naar Elvis Costello. En zijn ogen zijn groen. When green eyes turn blue. Every single time it becomes too much, there's nothing I can say or passing through. I know I will be there when green eyes turn blue. It's the same. No. wander all of them. You brighten up my darkest gaze, and as a consequence, I can see. I that I gathered about myself that I thought would flatter me.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 My soul is weary. My soul is weary. I said my soul is weary now. Mm. My soul is weary down from all my misery. yeah. oh Lord, who will comfort me? My soul is so weary and beaten down from all my misery. yeah. oh Lord, who will comfort me? Day love day. day, day. Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah, oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah, oh comfort your family drowned in plight and poverty. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in plight and poverty. Yeah. Oh Lord. Gardot met Who Will Comfort Me. Ja, de volgende band heeft indruk gemaakt op technicus David. En we laten het dan ook horen. Cartman's Hip Hop Orkest Pitch Black Darkness. No light, no air, no sound. No light, no air, no sound. Hij is voor jullie. Pitch black darkness, no light, no air.